Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan wordt geld verspild. Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken. Personeel heeft vooral kritiek op COA-bestuursvoorzitter Noorten Al-Bayrak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. Minister Leers heeft laten weten dat hij komende dag een gesprek heeft met de Raad van Toezicht van het COA. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan heeft voor het eerst een interview gegeven over de verkrachtingszaak waarin hij verwikkeld is geweest. Hij zei dat hij het een morele fout vindt dat hij seks heeft gehad met het kamermeisje in New York. Hij benadrukte dat hij niet agressief of gewelddadig was. De politie heeft een vijfde verdachte opgepakt voor het supportersgeweld gisteren bij het Feyenoordstadion. Hij was herkend van camerabeelden. Volgens korpschef Pauw is het terecht dat agenten gisteren hun pistool trokken. Ze werden aangevallen door idioten die ook nog eens gewapend waren met een ijzeren staaf, zegt hij. Bij deelstaatverkiezingen in Duitsland heeft de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel voor de zesde keer verloren. In Berlijn bleef de sociaal-democratische SPD de grootste, blijkt uit voorlopige uitslagen. De SPD kreeg 29% van de stemmen, CDU 23%. Rabo-renner Lars Boom heeft de ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. Het is zijn tweede overwinning in een etappekoers. 2009 was hij de sterkste in de ronde van België. Robert Geesink is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Tijdens een training kwam hij hard en val en brak zijn bovenbeen. FC Utrecht heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Heracles. Eerder op de dag eindigde de topper PSV Ajax ook in 2-2. FC Twente pakt met een 5-2 zege op ADO Den Haag de koppositie in de Eredivisie... en deelt hij nu met AZ dat uit bij RKC won met 2-1.